Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen. Maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Witte Huis heeft Saoedi-Arabië bedankt voor de tip die waarschijnlijk Amerika heeft behoed voor een terreuraanslag. De tip leidde gisteren tot de ontdekking van bommen aan boord van twee vliegtuigen uit Jemen. Het zou de bedoeling zijn geweest om de pentrietbommen met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen bij synagoges in Chicago. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Een maximumsnelheid van 130 km per uur, zoals het kabinet wil, pakt slecht uit voor de verkeersveiligheid en het milieu. Dat zegt adviesbureau Goudappel Koffing na doorrekening van het plan. 130 rijden in plaats van 120 leidt jaarlijks tot 15 extra verkeersdoden en tot 200 extra ziekenhuisopnames. De CO2-uitstoot zal volgens het adviesbureau met 2,5% stijgen. In Italië hebben drie chirurgen straffen tot 15,5 jaar gekregen voor het uitvoeren van zinloze operaties. Zeker 83 patiënten gingen onnodig onder het mes. Vijf van hen overleden aan de gevolgen daarvan. Ook werden onnodig borsten geamputeerd en delen van longen weggehaald. De artsen van de kliniek in Milaan deden de operaties uit winstbejag. Veel religieus erfgoed dreigt de komende jaren verloren te gaan als kerken hun deuren sluiten. Het Museum Katrijnenconvent in Utrecht heeft daarom richtlijnen opgesteld om de culturele waarde te bepalen van bijvoorbeeld een kerkbank of een Mariabeeld. Zo kan worden voorkomen dat bijzondere stukken bij het grof vuil belanden. De komende jaren gaan naar verwachting per week gemiddeld twee kerken of kloosters dicht. Het weer, het wordt een bewolkte dag met vanuit het zuidwesten hier en daar regen.